Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van alle energie die vorig jaar in Nederland werd gebruikt... was 15% duurzaam opgewekt, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Een jaar eerder was dat nog 13%. De toename is vooral te danken aan zonnepanelen en windmolens. Ook warmtepompen zijn in opmars. De meeste duurzame energie komt nog altijd uit biomassa... maar het gebruik daarvan loopt wel wat terug. In energiecentrales wordt een kwart minder biomassa meegestookt... en ook zijn de criteria aangescherpt waardoor niet alle biomassa meer wordt aangemerkt als duurzaam. Veerbootrederij Wagenborg wil minder vaak op Ameland en Schiermonnikoog gaan varen. De vaargeulen naar de Waddeneilanden slibben steeds dicht... waardoor boten elkaar niet meer veilig kunnen passeren. De rederij heeft het ministerie toestemming gevraagd... om vanaf half juni een aantal vaarten te schrappen. De burgemeester van Ameland vindt dat het Rijk meer moet doen... om de bereikbaarheid van de eilanden te garanderen. Zweden zal snel lid worden van de NAVO, zegt de Amerikaanse president Biden. Hij heeft deze week gesproken met de Turkse president Erdogan... die zich tot nu toe tegen de Zweedse toetreding verzet. Biden deed zijn uitspraak bij een bezoek aan een luchtmachtbasis in Colorado. De 80-jarige president struikelde daarover iets en kwam ten val... maar werd overeind geholpen en liep zelf verder. De afgelopen lente was de natste sinds 2006, zegt het KNMI. Vooral in maart en april viel veel regen. Daardoor is het grondwaterniveau voor het eerst sinds tijden weer op peil. Gemiddeld over het land viel de afgelopen drie maanden 205 mm neerslag, ruim een derde meer dan normaal. Vorig jaar was de lente nog uitzonderlijk droog. In de zomer ontstond toen een watertekort. Het weer. Vannacht op veel plaatsen bewolkt. Minima tussen 5 en 10 graden. De dag begint met veel bewolking. Later is er meer zon. En het wordt 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland.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 I'm crazy. Getting busy. can't you see? I want you just for. say can't you see? I want you just for me. getting busy. Yo, situation is Let's cure it cause we're running out of time. It's all so beautiful.